Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2008 was het nog 78 procent, op dit moment is het 65 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête, een onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Nog altijd heeft een ruime meerderheid van de bevolking vertrouwen in koning Willem-Alexander. Als rapportcijfer krijgt de koning een 7,3. De Belastingdienst heeft geen rechters misleid, zegt staatssecretaris Wiebes. De fiscus had volgens hem het recht om informatie over een tipgever over zwartspaarders geheim te houden. Gisteren meldde Nieuwsuur dat de Belastingdienst rechters had misleid... door een deel van het contract met de tipgever zwart te maken. Volgens de dienst was beloofd dat de tipgever anoniem zou blijven. In het originele document stond juist dat de fiscus geen anonimiteit kon garanderen. Het zwart maken was bedoeld om andere tipgevers niet af te schrikken, zegt Wiebes. Het OM in Noorwegen gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechter over Anders Breivik. De rechtbank oordeelde vorige week dat de rechten van Breivik in de gevangenis worden geschonden. De Noorse massamoordenaar zit nu ruim 4,5 jaar in een isoleercel. En volgens de rechter is dat in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Noorse minister van Justitie is het daar niet mee eens en heeft het OM gevraagd in beroep te gaan. Op veel plaatsen zijn de Koningsdagactiviteiten vanwege het slechte weer afgelast. Vooral kleinere festiviteiten zijn afgeblazen. De meeste grote feesten gaan vooralsnog wel door. De organisatoren daarvan hebben er van alles aan gedaan om bezoekers droog de dag door te laten komen. Er zijn tenten gehuurd en massaal poncho's ingeslagen. Ondanks dat besluiten veel mensen hun kaartjes te koop aan te bieden. Het Rode Kruis waarschuwt voor overmatig alcoholgebruik morgen. Wie veel drinkt koelt verder af, zegt het Rode Kruis. Het weer, buien met kans op hagel en onweer. Aan zee staat een krachtige of soms harde noordwestenwind en het is 9 graden. Morgen, Koningsdag, eerst buien, later ook zon en maximaal 10 graden. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een hele drukke avondspits. De langste files staan bij Utrecht en bij Den Haag. Op de A2 bijvoorbeeld van Utrecht naar Den Bosch... tussen Utrecht en de afrit Everdingen 12 kilometer. De A4 Delft-Amsterdam tussen knooppunt Ipenburg en Hoogmade... 15 kilometer door een ongeluk. Je moet daar via de parallelbaan. Ook op de A4 richting Den Haag, de andere kant op dus... tussen knooppunt Burgerveen en Dorp 12 kilometer. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Knoop Raasdorp en Knoop Beverwijk 14 kilometer en ook ruim 20 minuten verdraging daar.